Dan de Vries met het NOS Journaal. Nederlanders in een aantal Mexicaanse deelstaten moeten binnenblijven. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Gisteren werd de leider van het beruchte Jalisco-kartel gedood. als reactie daarop stak het kartel auto's en benzinestations in brand. Ook wegen werden geblokkeerd. De autoriteiten in Mexico zeggen dat mensen vanwege het geweld binnen moeten blijven. In Iran is gisteren, net als de dag ervoor, opnieuw gedemonstreerd tegen het regime. Er waren volgens staatsmedia protesten op zeker vijf universiteiten in Teheran en één in Mashhad, de op één na grootste stad. Het is voor het eerst dat mensen de straat op gaan sinds begin januari, toen de protesten hard werden neergeslagen. Er vielen toen duizenden doden. De omvang van de demonstraties van dit weekend is moeilijk vast te stellen. De protesten komen in een periode van spanning tussen Iran en de VS... waarbij president Trump dreigt met militair ingrijpen. Een aantal prominente BBB'ers is het niet eens met de keus voor Henk Vermeer als nieuwe partijleider. Vrijdag maakte de partij bekend dat hij de opvolger wordt van Caroline van der Plas. De partijprominenten schrijven in een brief aan het bestuur... dat ze willen dat er ook naar Mona Keizer wordt gekeken. Zij kreeg veel voorkeurstemmen bij de verkiezingen. Bij de uitreiking van de BAFTA's, de belangrijkste Britse filmprijzen... is One Battle After Another de grote winnaar geworden. De actiethriller kreeg onder meer een BAFTA voor beste film. Ook de regisseur viel in de prijzen. De film gaat over een groep oud-revolutionairen die na jaren weer samenkomen. De hoofdrol is voor Leonardo DiCaprio. Hij won niet, want de prijs voor beste acteur ging naar Robert Aramayo uit de film I Swear.